Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Als Oekraïners opnieuw massaal op de vlucht slaan, zal Nederland ze opnieuw opvangen. Dat zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Eerder deze week vuurden de Russen tientallen raketten af op energiecentrales in Oekraïne. Veel inwoners zaten hierdoor zonder stroom, water en verwarming. Minister Hoekstra vindt het verschrikkelijk. Het Oekraïnse leger stelt zich heel erg dapper te weer, al heel erg lang. Eh, en is, slaagt er ook in om eh, juist de beweging de andere kant uit vorm te geven. En wat is de reactie? Eh, het, het eh, bombarderen van, van burgerdoelen, het bombarderen van elektriciteitscentrales... en kijken of je het leven voor, voor gewone mensen onmogelijk kunt maken. Dat is wat er aan de hand is. Eh, schandalig, maar ook op dit front zullen we Oekraïne blijven helpen. Matthijs van Nieuwkerk werkt mee aan een onafhankelijk onderzoek van de NPO... naar angstcultuur bij De Wereld Draait Door... Vorige week kwam de Volkskrant met een artikel over grensoverschrijdend gedrag bij de talkshow. Zo zou Van Nieuwkerk medewerkers regelmatig hebben gekleineerd en geterroriseerd. De presentator is inmiddels opgestapt bij BNNVARA. vara In Zuid-Holland loopt er al een tijdje een autobandenprikker rond. Er zijn inmiddels honderden aangiften binnengekomen bij de politie. Eerst was de bandenprikker vooral actief in de Krimpenerwaard... maar de laatste dagen is hij opgedoken in Capelle aan den IJssel. Wij gingen om een uur of twaalf naar bed, toen hebben we voor het raam gekeken. Toen zagen we inderdaad de jongen voorbij rijden en we hebben een gemaakt bij de politie. Ze krijgen hem gewoon niet te pakken. En of hij het nou op de dag doet eh, of s'nachts, uh, we hebben geen idee. In Capelle wordt nu preventief gefouilleerd. De politie heeft ook beelden van bewakingscamera's gedeeld waarop de prikker te zien is. Er zijn weer problemen bij de grootste iPhone-fabriek ter wereld. Die staat in China. Door strenge coronamaatregelen komen werknemers steeds vaker in verzet. Nu zijn 20.000 nieuwe collega's opgestapt, vertelt onze correspondent. Zij kregen allemaal een geldbedrag van hun baas om te stoppen met protesteren. Ze zijn min of meer afgekocht, kun je zeggen. De Foxconn-fabriek heeft gezegd... we gaan jullie allemaal iets van 1400 euro betalen... als jullie toezeggen dat je weggaat. Zoveel mensen hebben van dat aanbod gebruik gemaakt... en die eh, ja, staan nu op vertrekken of zijn al vertrokken. Ja, en heb je een nieuwe iPhone besteld, dan kan het dus nog langer duren voordat die bij je op de mat valt. Want door het vertrek van de werknemers kan de boel flink vertraagd worden. Het weer, een zonnig dagje, maar op sommige plaatsen kan het ook wat regenen. Het is een graad of 12. Morgen ook zonnig, iets meer bewolking en 9 tot 10 graden.